Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De auto van Sibrand Buma, de burgemeester van Leeuwarden, heeft in brand gestaan. Volgens Omroep Friesland is er flink wat schade en gaat de politie uit van opzet. En het zou de tweede keer binnen een jaar tijd zijn dat de auto van een bekende Friese politicus in brand wordt gestoken. Eind vorig jaar gebeurde dat al bij de wagen van D66-Kamerlid Tier te Groot. En het feest gaat maar door voor de Nederlandse sporters die een plak hebben gewonnen op de Olympische Spelen. Want gisteren was er al een groot feest op het strand van Scheveningen en net zijn ze allemaal officieel gehuldigd en ook toegesproken door premier Schoof. Hockeykeeper Permin Blaak is eerlijk over die huldiging. Nou, in vermoeidheid denk je altijd waarom, zeg maar. Maar het is natuurlijk ook een stukje waardering voor alle, ja, wat Team NL heeft gedaan. Wat alle mensen die bij ons betrokken zijn. Het is niet alleen de sporters zelf. Hè. Het zijn ook alle vrijwilligers. Uh, de organisatie van en ze. Het is echt bizar goed geregeld. En dat is wel echt heel mooi. En ik denk dat het een moment is om samen te komen. Om samen die succes te vieren. later vandaag gaan de sporters nog langs bij koning Willem-Alexander en koningin Maxima. In Paleis Huis Bosch. Ja, en ook de tweede etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Charlotte Kool. En dat deed ze in een spannende sprint. Wiebes tegen Kool, Wiebes tegen Kool, Wiebes tegen Kool. Het is Charlotte Kool. Twee dagen op rij. En nu doet ze het ook in een rechtstreeks duel met Lorena Wiebes. Waar ook Marianne Vos bij betrokken was. Heeft al die ruimte nodig, al die meters. Maar kiest het goede moment. En weet dan toch nog Lorena Wiebes te verschalken. Misschien dat deze nog wel meer deugd doet dan die van gisteren. Ja, en de rit ging van Dordrecht naar Rotterdam toe. En de rensters kunnen nu heel eventjes op adem komen. En moeten dan alweer snel aan de bak. Want vanmiddag rijden ze ook ook een tijdrit door het centrum van Rotterdam. De Tour de France voor vrouwen duurt nog tot en met zondag. En de rensters eindigen dan op de bekende Fransberg Alp d'Huez. Het weer dan nog.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 Looking for a daddy to pay for the champagne. Drop a name. What happened to the dream of girl president? She's dancing in the video next to 50 Cent. packs of two and three with their itsy bitsy. 106.9 ZFN what you want. Upset. do it. yeah. in a bottle, baby. Gotta rub me the right way. in a bottle, baby. Come, come, come on My saying let's go, but my heart is saying no. no. If you want. genie in a bottle, baby.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 De politiebonden voeren dit weekend actie. Er is geen politie aanwezig bij Twente Sparta en NAC Ajax in de eredivisie. Charlotte Kool heeft na de eerste ook de tweede etappe van de Tour de France FAM gewonnen. Ze versloeg in Rotterdam Lorena Wiebes en Marianne Vos.